Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de eerste maanden van dit jaar zijn veel meldingen binnengekomen van mensen die zijn afgeperst met neppe naaktbeelden. Van januari tot april trokken al bijna net zoveel slachtoffers aan de bel als in heel vorig jaar. De beelden worden vaak gemaakt met zogenoemde Nudify-apps. Dat zegt een meldpunt dat het bijhoudt. Daarin kun je dan een foto uploaden. Eh, eh, en dan kun je kiezen wat je wil dat er met die foto gebeurt. die foto herkent dan bijvoorbeeld kleding. Die geeft je keuzes eh, wat je dan zou willen doen. En daarna wordt die foto verspreid of wordt er dus gedreigd met... ik ga die foto verspreiden als je niet of meer foto's stuurt of geld overmaakt. Het is gewoon verboden, punt. Twee jaar geleden kwamen er nog maar negen meldingen binnen, vorig jaar 59. En dit jaar zaten we na vier maanden al rond dat aantal. Het meldpunt denkt dat het nog veel vaker gebeurt... maar dat veel slachtoffers uit schaamte hun mond houden. President Trump zal waarschijnlijk vanmiddag bekendmaken dat de VS een deal heeft gesloten met het Verenigd Koninkrijk over importheffingen. Dat schrijft de New York Times. Trump hint er zelf ook al op. Hij schrijft op zijn socials over een belangrijke handelsdeal... met een groot gerespecteerd land. De huurprijzen van studentenhuizen zijn opnieuw gestegen. Je bent nu gemiddeld 683 euro per maand kwijt aan een kamer. Dat is 6% meer dan een jaar geleden. Amsterdam is de duurste studentenstad om in te wonen. Daarna volgen Utrecht en Haarlem. En Enschede is de goedkoopste stad... met een huurprijs van bijna 400 euro per maand. Een Amerikaanse agent in Ohio kwam er wel heel brutale verdachten tegen tijdens een verkeerscontrole. Een wasbeer die drugs probeerde te gebruiken. Terwijl de bestuurder van een auto gecontroleerd werd, ging een wasbeer met haar methpijp aan de haal. Hey! <laughs> I should yeah. not come here. The raccoon has her methpipe. God. He's playing with the methpipe right now. Hey buddy. <laughs> Oh, there's no way. He's trying to smoke it. All right. There's no way. De wasbeer was het huisdier van de verdachte. Daarom wist hij waarschijnlijk wat hij moest doen. Het gaat trouwens oké met hem. De automobilist moet voor de rechter komen voor drugsbezit. En het weer nog. De dag begint fris, maar wel droog. Vanmiddag zijn er af en toe wolken, maar ook opklaringen met zon. Het wordt maximaal 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.